En ook gevaarlijk qua uitdroging, qua zonnesteek, qua verbranden. Dus daarom hebben wij extra aandacht om extra water te geven. Om petjes uit te delen, zodat mensen die brandende zon niet op hun kop hebben. En ijsjes uit te delen en gewoon meer zorg te hebben. Het is dus voor het eerst dat Amsterdam dit doet. Door klimaatverandering zijn er steeds meer hete dagen. en moeten kwetsbare groepen zo goed mogelijk beschermd worden, zegt de gemeente. Het vliegtuig waarmee Nederland boven Gaza vliegt om hulpgoederen te droppen... heeft een technisch probleem. Daarom zijn de geplande vluchten gecanceld. Met het vliegtuig is afgelopen weekend meer dan 40.000 kilo aan eten, drinkwater en medische spullen afgegooid. Er is geen ander vliegtuig dat de vluchten kan overnemen. Defensie probeert hem nu zo snel mogelijk te fixen. Een heftig bedrijfsongeluk in Uden in Brabant. Bij een bedrijf dat stalen constructies maakt voor huizen en boerenbedrijven is vanmorgen iemand overleden. En er raakte ook iemand gewond. Wat er precies misging weten we niet. Fans van Stromae hebben de 29e van deze maand met dikke stift in hun agenda gekalkt. Die dag staat er iets te gebeuren, is te zien op de Insta van een andere muzikale legend, de Duitse technoproducer Paul Kalkbrenner. Op zijn socials is een filmpje te zien waarin hij belt met Stromae. Hallo, c'est Paul. Ja, Paul hier too. Goedendag. Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. En wat de twee precies gaat doen weten we niet, maar kenners denken dat ze samen een nieuwe track hebben gemaakt. Dat Paul Kalkbrenner Stromae fan is was al wel duidelijk. Hij draait al een hele tijd regelmatig een remix van Stromae in zijn DJ-sets. En eind deze maand komen we er dus achter. Het weer zonnig, warm, 28 tot max 35 graden vanmiddag. Al blijft het langs de kust op veel plekken iets koeler.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 Op de A9 bijvoorbeeld van Amstelveen naar Alkmaar... alweer een kwartier verdraging tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Velsen. Dat komt door de afgesloten Koentunnel in de A10. En op de A10 zelf tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgerdam... daardoor ook alweer 9 kilometer.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 Yeah. I the to the dark side of the moon. After all, I knew had to be something to do with you. I really don't mind your secrets I will keep. You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand?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 nadat een boot met migranten uit Libië was gekapseist. Aan boord waren bijna 100 migranten. Hulpdiensten zoeken nog naar bijna 20 vermisten. In Servië hebben tegenstanders van president Vucic opgeroepen tot nieuwe demonstraties. Ze beschuldigen hem van corruptie. Gisteren braken rellen uit tussen aanhangers en tegenstanders van de president. Daarbij raakten demonstranten en agenten gewond. In Amsterdam kunnen dak- en thuislozen nu ook in de opvang terecht bij extreme hitte. Veel gemeenten doen dat in de winter bij kou, maar ook hitte kan heel ongezond zijn, zegt de Amsterdamse GGD.